Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met een migratieachtergrond die bij de gemeente werken... hebben te maken met structurele discriminatie en racisme door collega's. De onderzochte gemeente wilde al iets aan het probleem doen. De onderzoekers denken daarom dat het probleem veel groter is. Wij vrezen een beetje dat gemeenten die niet met dit thema nog bezig zijn... dat het mogelijk daar eerder erger is. Want dit zijn gemeenten, maar ook medewerkers die zeiden... ik wil hier aan meewerken. En ja, hoe is dat in gemeenten waar dit überhaupt nog een beetje een taboe thema is... of waar het thema überhaupt niet op de agenda staat? Racistische opmerkingen worden niet alleen gemaakt in de omgang tussen medewerkers... maar ook bij beoordelingen. De Verenigde Naties willen dat er nog een grensovergang naar Gaza opengaat voor humanitaire hulp. Naast de overgang bij Egypte moet er ook een grens open richting Israël. Op dat punt kunnen veel meer vrachtwagens doorgelaten worden, zegt de VN. Hulporganisaties zeggen al weken dat mensen in Gaza veel te weinig eten, water en medicijnen krijgen. Lionel Messi heeft voor de achtste keer de gouden bal gewonnen. De Ballon d'Or werd, werden vanavond uitgereikt. Messi heeft die prijs met name te danken aan het WK van vorig jaar. Hij scoorde zeven keer en leidde Argentinië naar de wereldtitel. En bij de vrouwen won de Spaanse Aitana Bonmati van FC Barcelona. Boze bouwvakkers uit Roemenië hebben actie gevoerd bij een datacenter van Microsoft in Noord-Holland. Ze hebben namelijk niet betaald gekregen voor de bouw van het pand. We have to protest to receive our salary. Otherwise we, we go with nothing. For the one, one and a half month salary for 120 uh, people. In totaal zouden ze nog 1,3 miljoen euro moeten krijgen. Ze zijn helemaal met de bus vanuit Roemenië gekomen om hun salaris op te eisen. From 2000 kilometers away, all the way from Constanza. So you can tell on our faces that we are not happy about this. Microsoft zegt dat de problemen zijn ontstaan doordat een onderaannemer failliet is. De bouwvakkers willen elke dag terugkomen tot ze betaald krijgen voor hun werk.